Dik Hark met het NOS Journaal. De politie... De inval werd geleid door de Taskforce tegen de georganiseerde hennepcriminaliteit. Die werd vorig jaar opgericht na een reeks gewelddadige incidenten, vermoedelijk rivaliteit tussen drugsbendes. Er zijn bij de inval arrestaties verricht, maar hoeveel mensen er zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. In totaal deden er 70 man mee aan de actie van de politie, marechaussee, gemeente en het energiebedrijf. Aan de Friese Waddenkust bij Holwert is de afgelopen dagen ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. Een kaarsvetachtige spul is te vinden op een kuststrook van zo'n 20 kilometer lang. Rijkswaterstaat begint vandaag met het handmatig schoonmaken van de kust. Volgens Rijkswaterstaat is de paraffine niet direct schadelijk voor het milieu, maar moet wel snel worden opgeruimd. Waarschijnlijk is de paraffine afkomstig van een boorplatform. De stof is een bestanddeel van olie. De botsing tussen twee hogesnelheidstreinen in China kwam door een menselijke fout en een fout in de seinapparatuur. Nadat de bliksem in een van de treinen was geslagen, ging een groen licht aan in plaats van een rood stopteken. Ook waarschuwde de verkeersleiding niet dat de trein stil stond op het spoor. Daardoor reed de andere trein gewoon door en botste achter op de stilstaande trein. 39 mensen kwamen om het leven, ruim 200 mensen raakten gewond. De Chinese premier heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd. Uitzendconcern Randstad heeft, blijft het goed doen. In het tweede kwartaal steeg de winst met 36% ten opzichte van een jaar eerder. De netto-winst bedroeg 76,3 miljoen euro. De uitzendconcern doet het goed in verschillende landen, ook in Amerika. Ook de omzet van Randstad steeg met 13% tot 3,9 miljard euro. Het weer af en toe zon, vanmiddag meer bewolking en enkele bui. Met in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Ook morgen zon, eh, in een klein beetje. In het zuiden kans op een bui en een graad of 21.